10 uur. Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. In de Chinese havenstad Xinjiang is de manager opgepakt van een bedrijf waar vannacht ontploffingen waren. In het bedrijf waren gevaarlijke stoffen opgeslagen. De manager wordt verhoord. Op foto's en beelden is de enorme verwoesting na de explosie te zien. Drie kilometer in de omgeving sneuvelde ruiten. Op een parkeerterrein in de buurt staan duizenden nieuwe personenauto's die zijn uitgebrand. Het officiële dodental staat op 44. Degene die supermarktketen Jumbo probeert af te persen is vermoedelijk een man tussen de 20 en 40 jaar, zegt de politie. Hij woont waarschijnlijk in Groningen. In die stad en in Zwolle plaatste hij dit jaar enkele bommen bij Jumbo-filialen. Eén keer was er een explosie. De verdachte eist een groot geldbedrag in bitcoins. Dat is een digitale munteenheid. Als hij die niet krijgt, dreigt hij meer bommen af te laten gaan. Bij een aanslag op een drukke markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn ongeveer 60 mensen omgekomen. Er zijn zo'n 200 gewonden. Op de groente- en fruitmarkt in Sadr City, in het noordoosten van de stad, ontplofte een koelwagen met explosieven. Vermoedelijk zit IS achter de aanslag. Winkeliers hadden in juni hun grootste omzetgroei in zeven jaar, meldt het CBS. Er werd 4,7 meer omzet geboekt vergeleken met juni vorig jaar. Vooral winkels die spullen verkopen om huizen mee in te richten deden het goed. Daar steeg de omzet met ruim 12 procent. En de autoriteit Financiële Markten heeft de handel in aandelen Imtech stilgelegd. De reden is volgens de AFM een aankondiging van Imtech. Dinsdag vroeg de zakelijk dienstverlener uitstel van betaling... omdat het financiële problemen heeft. Dan nog het weer, veel zon en het wordt warm, maximaal 31 graden. Vooral vanavond vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien. Ook morgen nog onweer en warm. In het weekend koelt het af. Dit was het en op...